Michel Koenen met het NOS-journaal. Het protest van ongeveer 200 muzici, kunstenaars, journalisten en intellectuelen op Cuba is voorbij. Ze vroegen aandacht voor het lot van 14 journalisten en artiesten die de afgelopen tijd waren opgepakt. De onderminister van Cultuur heeft toegezegd opnieuw naar enkele arrestaties te kijken... zoals die van een bekende rapper en een andere artiest. Om de twee vrij te krijgen gingen vijf actievoerders eerder al in hongerstaking. Het protest op Cuba is uitzonderlijk. De demonstranten die noemen het bijzonder dat er overleg is geweest met het ministerie van Cultuur. Op Urk is het weer onrustig door jongeren die zwaar vuurwerk afsteken. De politie is bezig om de rust weer terug te krijgen. Volgens Omroep Flevoland is ook de ME aanwezig. Vorige week zaterdag braken rellen uit op Urk toen een groep jongeren zwaar vuurwerk afstak. Dat werd naar de politie en brandweer gegooid. Vanwege de onrust mag er dit weekend preventief worden gefouilleerd. Over arrestaties op Urk is nog niets bekend. In Vrouwenparochie in Friesland is een man om het leven gekomen bij een ongeluk op een landbouwbedrijf. Hij zou bekneld zijn geraakt in een silo. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Verschillende brandweerteams en ook een traumahelikopter zijn opgeroepen, maar dat mocht niet baten. In de eredivisie heeft VVV thuis met 2-2 gelijk gespeeld tegen Pek Zwolle. De ploeg uit Venlo die speelde de laatste minuten met een man meer na een rode kaart voor Pek. Ajax won met 5-0 bij FC Emmen. en Daarmee verstevigden de Amsterdammers de koppositie. ADO Den Haag pakte het eerste punt onder trainer Ruud Brood. De ploeg sleepte er tegen Herenveen een 1-1 gelijkspel uit. Bij ADO maakte Ricardo Kiesna na ruim drie jaar blessureleed zijn rentree. Het weer nog, vooral in het zuiden van het land mist... waarbij het zicht minder dan 200 meter kan zijn.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 <laughs> it wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend. care less and you can give them my best, but just know. I'm not your friend.